Lars Militsen met het NOS Journaal. President Zelensky zegt dat hij de inzet waardeert van president Trump... om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Hij reageert daarmee op het 28-puntenplan van de Verenigde Staten en Rusland. Zelensky wil nog niks kwijt over de inhoud van het plan... maar volgens bronnen komt het neer op een gedeeltelijke overgave van Oekraïne aan Rusland. Zo zou Oekraïne onder meer de hele Donbass-regio moeten afstaan. De Amerikaanse president Trump beschuldigt een groep democraten van opruiing. Hij reageert daarmee op een video waarin de politici militairen oproepen om bevelen te weigeren als die ingaan tegen de wet. De makers noemen geen voorbeelden, maar doelen vermoedelijk op de inzet van de nationale garde in Amerikaanse steden. Trump zegt dat de democraten de doodstraf riskeren. De Max Veldhuisprijs voor illustratoren van kinderboeken is gewonnen door Annemarie van Haringen. De 66-jarige tekent boeken van andere schrijvers, maar maakt ook haar eigen prentenboeken. De jury roemt onder meer haar knallende kleurgebruik en subtiele humor. Van Hagingen krijgt als winnaar van de Uvra-prijs een bedrag van 60.000 euro. In de Champions League hebben de vrouwen van FC Twente verloren van Atletico Madrid. In Enschede werd het 0-4 en daarmee is plaatsing voor de volgende ronde nu ver uit zicht. Twente heeft een plek bij de beste 12 nodig. De ploeg staat nu 14e en moet nog spelen tegen twee topploegen. In de Europa League werden zowel Ajax als PSV vanavond uitgeschakeld in de achtste finales. PSV verloor met 3-1 van Eintracht Frankfurt en Ajax kwam tegen het Zweedse Hammerbu op dezelfde eindstand.